Vijf uur, Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Er zijn foto's uitgelekt van het complex bij Abbottabad in Pakistan... waar Osama Bin Laden is doodgeschoten. Het zijn bloederige foto's van drie dode mannen. Bin Laden zelf is niet te zien. Het Britse persbureau Reuters heeft de foto's gekocht... van een Pakistaanse veiligheidsfunctionaris... die de foto's zelf zou hebben gemaakt. Twee van de mannen zijn gekleed in traditionele Pakistaanse gewaden. De derde draagt een t-shirt. Er zijn geen wapens te zien. President Obama heeft besloten dat de door de Amerikaanse militairen gemaakte foto's van Bin Laden niet openbaar worden gemaakt. In een tv-interview zegt Obama dat de publicatie tot gewelddadige reacties zou kunnen leiden. Ook wil hij niet dat de foto's worden gebruikt als propagandamateriaal. In Amsterdam zijn bij een schiet- en steekpartij bij een autobedrijf zeker twee doden gevallen. Ook zijn er mensen gewond geraakt. Hoeveel is niet bekendgemaakt. Zeker een van hen zou er slecht aan toe zijn. De schietpartij was gisteren aan het eind van de middag bij een handelaar in tweedehands auto's in het westelijk havengebied. Na een melding ging de politie naar het bedrijf en vond daar een aantal slachtoffers. Vijf mensen zijn aangehouden. Ook zijn bij het pand in Amsterdam een paar vuurwapens gevonden. De politie houdt rekening met een afrekening in het criminele circuit, maar wil verder niets kwijt over de zaak. Het grootste koraalrif van Nederland voor de kust van het Caribische eiland Saba sterft af. Saba werd vorig jaar een bijzondere Nederlandse gemeente. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Wageningen is het rif de afgelopen 15 jaar kleiner geworden en zijn er steeds meer dode plekken in het koraal gekomen. Oorzaak is volgens de onderzoekers de klimaatverandering. De temperatuur van het zeewater is in sommige perioden 2 à 3 graden hoger dan normaal en daar kan het koraal niet tegen. Staatssecretaris Bleker wees het rif eind vorig jaar aan als beschermd natuurgebied. Het weer overdag volop zon, maxima tussen 15 graden op de Wadden... tot 20 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Hubert Mol. Every Breath You Take van Sting and the Police. Je zou kunnen denken het gaat over de liefde. Het is een mooi liefdesliedje. Nee, het gaat over stalker, Iemand die mijn leven zuur maakte, Sting. Every Breath You Take, een liedje dat is opgenomen achter het bureau van Ian Fleming. De man die de James Bond boeken schreef, die de James Bond verhalen schreef. Hier nog een keer gedraaid aan het begin van een nieuw uur bij de Varen op Radio 1. Waar we ook talent voor je hebben. Sella Sue, zo heet ze. Ragamuffin. yeah, oh. You never had easy, I know. But I still remember you and what we used to say so. I say, this is my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him is a freedom fighter. He's handling choice, and I know that. The dear Ragamuffin is a one of the friend. What you see is what you really did in the end. But what you're ever gonna gonna do, I don't know. A dear Ragamuffin, shall I not? op Radio 1. Met De Nacht Klinkt Anders. You got my heart on a string. Yeah, you know you do. If I ever see you again, I'll be your toy on a string. Yeah, you know it's true. And I promise you wat kan ik je zeggen? Dat, die 22, dat ze 22 mei te vinden zijn in Paradox Tilburg. Dat reden ze op. De band heet Mama's Gun. Ze timmeren aardig aan de weg. Ze zijn goede jongens, klinkt allemaal leuk. En daarom een terecht plekje hier in de nacht klinkt alles bij de VARA op Radio 1. En dit is inderdaad niet Roel Koeners. Dat je denkt van, ben ik nog een beetje slaperig? Ben ik nog niet helemaal wakker? Nee, je bent wel wakker. Roel Koeners is er volgende week weer. Heeft even drie weken verstek laten gaan. Omdat hij even andere dingen te doen had in zijn leven. Het gras maaien, dat soort zaken allemaal. Moet ook een keer gebeuren. Dus vandaar dat hij er niet is. Maar volgende week er weer wel eens. On a String, zo heet het plaatje. En Ragamuffin, draaide ik nog daarvoor van Sella Sue. Meisje dat op haar vijftiende al gitaar leerde spelen... heeft zichzelf zo'n beetje ontwikkeld, is psychologie gaan studeren... maar vindt het ook leuk om muziek te maken. En wat je hoorde was Ragga Muffin. Hier is Noah and the Whale. Ook zo'n geweldige band. Van een nieuwe cd. Life is Life. En die cd heet Last Night on Earth. In Engeland zeer zeker populair. Daar hebben ze hoog in de hitparade gestaan. Ze heten, het bandje van de duidelijkheid, en weet je waar we het over hebben. Ze heten No on the Wheel.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 I'm wondering how you've no regret. I'm wondering how you've no regret. better, might be better. i will be so much better off without. i will be better, better off without. Military Man van niemand minder dan Jason Mariah, Joan eh, Mariah, Jonathan Jeremiah, zo heet hij voluit. Jonathan Jeremiah, Heart of Stone. En het is een plaatje dat komt van zijn debuutalbum. En dan maak ik me ogenblikkelijk zorgen over datgene wat hij misschien wel hierna gaat uitbrengen. Want hij heeft nu de jongens van James Brown in huis gehaald. Die wilde wel een aardig moppie met hem meespelen. Nou ja, dat verkoopt zo'n album. Dan heb je echt hele goede nummers. Maar wat nu als er een nieuwe cd aan zit te komen? is het dan nog net zo goed? Willem dan ook nog? Misschien kijk ik te veel op de zaken vooruit. Pick Up The Pieces van de Average White Band. Sinds 2006 zijn ze weer bij elkaar. Treden ze weer op. En de Wild Moccasins, ook een nieuw bandje hier met Skin Calician Past. Zo heet het liedje dat ik je nog hoorde, eh, dat ik je liet horen. En dan een nieuwe plaat van de Zombies. Ze zijn inmiddels een jaar of 66, 67, zitten 50 jaar in het vak. Jawel, 16,5 waren ze toen ze zo'n beetje begonnen. Toen ze meededen met de talentenjacht. Ze bedachten de naam Zombies. En nu is er een splinter nieuwe cd. Nog niet te verkrijgen in de winkel. blijven. Ze hebben de de leeftijd met z'n tweeën. Want ze gaan goed door. Dus ze gaan over de 67 jaar heen. Dus wie klaagt er nou dat hij langer moet werken? Hallo zeg, ze gaan lekker door. En natuurlijk zullen de criticasten zeggen... ja, het is niet vernieuwend, het is de zombies zoals altijd de zombies zijn. Juist, en dat maakt ze nou goed, dat ze dat weten vast te houden. 16 jaar dus toen ze begonnen. Er kwam een rugbyspeler met een blauw oog de studio binnen. Die zei tegen Rod Argent, ik heb gehoord dat jij eh, een zanger zoekt. Dat wil ik graag worden. En ze zijn maatjes geworden voor eeuwig. Ik heb ze vier jaar geleden toevallig mogen interviewen. Toen vroeg ik ook aan Colin Blunstone... je hebt allerlei soloprojecten gedaan. Je hebt ook je eigen platen gemaakt. Dat doe je ook nog steeds. Maar eh, met de zombies ben je dan weer samen. Hebben jullie elkaar verloren? Zijn jullie elkaar weer tegengekomen? Hoe werkt dat dan? Toen zei hij, we zijn nooit uit elkaar geweest altijd is Rod Argent bij mij op de achtergrond geweest. Ook al deed ik een eigen project, ook al was ik er met noem een andere artiest... hij was altijd op de achtergrond aanwezig. Ook al was hij dan niet nadrukkelijk aanwezig. Maar hij was er wel altijd, Rod Argent. Hier dus van de nieuwe cd Breathe Out. Breathe In, Play It For Real. Dit waren de Zombies. I've been loving you. stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you a little too long. I don't want to stop now. Oh. with you, my De nacht klinkt anders. next time you pass me by. 22 jaar. Meer culpa dat ik het eens had. Meer culpa, meer culpa. Het is een heel aardig, lief, bleu meisje. Ze weet er niet wat er allemaal te wachten staat. Net een cd gemaakt. Ik heb haar een tijdje geleden mogen ontmoeten. Ze is heel enthousiast, schrijft de liedjes zelf. En ze heeft een prachtig stemgeluid. Wordt een beetje vergeleken met het begin van Johnny Mitchell. He stole my purse like a god. I gave an angry kick, but hadn't seen the brick underneath the leaves. Oh, oh, oh, And it kind of showed that my toes aren't happy with the smack that they received. concern. ook afkomstig van de Rock Academy. Deze Ape Not Mice. Studenten dus hebben een nieuw plaatje afgeleverd. UFO, zij heet het Ape Not Mice uit Brabant. Jason Isbell komt uit de Drive-By Truckers, maar maakt een uitstapje. liefhebber komt al aardig aan zijn trekken. Want ook vannacht is hij al een keer gedraaid geweest bij Paul van Gelder... in het kader van de Amerikanen en Roots Top 13. Zijn eigen hitlijstje, daar staat hij ook in. Deze nieuwe van Steve Earle. I'll never get out of this world alive, zo heet het album. Daarvan hoorde je het liedje Waiting on the Sky. En nog meer nieuwe muziek. Als je lekker blijft luisteren, nog zo'n pak en bij 13 minuten te gaan bij de varen. Radio 1, de nacht klinkt anders. Ik ben even stil. Na Jason Isbel, was dit dus inderdaad dan toch Steve Earle Waiting on the Sky... uit zijn, van zijn nieuw album, dat heet I'll Never Get Out of This World Alive. Het heeft lang geduurd, en we wisten wie er nu achter Gare Noor zat. Ze wisten dat toch geheim te houden voor ons. Uiteindelijk lekte het uit en was er geen houden meer aan. Ferdinand C., bekend geworden met zijn bandje VOF De Kunst, Gare Nord. Ferry die ooit begon met het bandje VF de Kunst. Later werd er Nol Havens bijgehaald. En zo heeft hij allerlei projecten gedaan. Heeft hij nog steeds wat uitstapjes. Maar dit is zijn eigen project Gardunor. Met zang van Dorona Alberti. Almost There, zo heette dat liedje. Zo'n beetje tegen het eind gedraaid van De Vara Nacht hier op Radio 1. De nacht klinkt anders. Mocht je nou interesse hebben in datgene wat we deze nacht allemaal aan je hebben laten horen... en mocht je het zo'n beetje kwijt zijn omdat het te vroeg is of omdat het te laat is geworden... Kijk dan op www.vara.nl, www.vara.nl. Daar kun je dan ook de muziek nog eens beluisteren op je gemak. Je kunt het hele programma nog eens even op je gemak naluisteren. Ik wens je weer een paar mooie weken. Tot een volgende keer. Volgende week zit Roel Koeners op deze stoel. En nu zometeen het Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten en natuurlijk onafscheidelijk Lara Rensen. De VARA is te vinden op Radio 2 met Sander de Heer. En ook op Radio 3 met Giel Belen. Dag. I'm not colorblind. I know the world is black and white. Try to keep an open mind, but I just can't sleep on this tonight. Stop this train. I wanna get off and go home again. I can't take the speed it's moving in. I know I can't. I had to laugh out on my own. Stop this train. I wanna get off and go home again. I can't take the speed it's moving. I talk with my old man. Said, help me understand. de VARA op Radio 1.